Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Veel Poolse jongeren in Nederland zitten in de problemen. Vaak zijn ze laag opgeleid of werkloos. Blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder 600 Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen. Van de jongeren tot 24 jaar heeft iets minder dan de helft alleen basisonderwijs gehad. En een vijfde van alle jongeren heeft geen werk. In tegenstelling tot de jongeren hebben oudere Polen in Nederland vaak wel een middelbare of hogere opleiding gehad. En van alle Polen in Nederland heeft 69% werk. Dat is ongeveer net zoveel als onder autochtonen. Het SCP concludeert dat de integratie van Polen niet zonder problemen verloopt. De positie van jongeren is daar een voorbeeld van. Toch heeft die groep volgens het SCP potentie, omdat ze op verschillende punten een betere uitgangspositie hebben dan niet-westerse allochtonen. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Cohen wil de partij ook aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn. Maar hij gaat er niet van uit dat het kabinet de vier jaar volmaakt. Cohen denkt dat er eerder verkiezingen zullen zijn. Als gedoogpartner PVV de regeringspartijen zo blijft uitschelden, dan kan dat nog vervelend worden, zei Cohen. Voor de tweede dag op rij zijn op de US Open alle tenniswedstrijden afgelast. Het regende vrijwel de hele dag in New York. Eerder vandaag kwamen favorieten Rafael Nadal en Andy Murray tussen de buien door nog wel in actie. Maar na een kwartier werd alsnog besloten de achtste finales te staken. De organisatie van de US Open laat nu ook de vrouwenwedstrijden niet doorgaan vanwege de regen. Doordat dit de tweede dag is dat de Grand Slam wedstrijden niet door kunnen gaan, moeten de finales op zaterdag en zondag waarschijnlijk verschoven worden naar begin volgende week. Het weer bewolkt en buien, 12 graden is het en daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.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 I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years.